5 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uitreiking is presentator Chris Rock in zijn openingschappen lang ingegaan op de discussie over het veronderstelde racisme van de jury. Als prestatoren net als acteurs moesten worden genomineerd, dan zou ik hier niet hebben gestaan, grapte de zwarte Rock. Dit jaar zijn er geen zwarte acteurs genomineerd en dat is niet voor het eerst. Daar was veel ophef over. Een aantal acteurs besloten uitreiking zelfs te boycotten. De eerste Oscars zijn inmiddels uitgereikt. Zo ging die voor beste vrouwelijke bijrol naar Alicia Vikander voor The Danish Girl. Voor het eerst heeft zich nu ook een senator achter de presidentskandidatuur van Donald Trump geschaard. Tijdens een bijeenkomst van Republikeinen in Alabama zei senator Jeff Sessions... op dit moment in de Amerikaanse geschiedenis moeten we Amerika weer groot maken. De lijst van steunbetuigingen van prominente Republikeinen voor Trump wordt snel groter. De afgelopen week spraken onder andere de gouverneurs Chris Christie van New Jersey... en Paul Page van Maine hun steun uit voor Trump. Voor Trump. Er komt een nieuw onderzoek naar de verdwijning van de 43 studenten die in 2014 verdwenen in Mexico. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Mexico-stad. Het onderzoek gaat zich richten op de vuilnisbelt waar de lichamen van de studenten verbrand zouden zijn. Eerder twijfelden experts aan de lezing dat hun lichamen daar terecht zouden zijn gekomen. De 43 studenten werden anderhalf jaar geleden in de stad Iguala meegenomen door de politie. Die droeg ze over aan leden van een criminele bende. Leden van die bende verklaarden later dat ze de jongens hadden doodgeschoten en hun lichamen verbrand op een vuilnisbelt. De VN is van plan de komende vijf dagen noodhulp te brengen naar ruim 150.000 Syriërs in belegerde gebieden. Organisatie schat dat zo'n half miljoen mensen geen kant uit kunnen vanwege het oorlogsgeweld. De organisatie hoopt dat het staakt het vuren dat gisteren is ingegaan standhoudt, zodat de bevolking in de belegerde gebieden hulp krijgt. Het weer vannacht helder, het vriest 1 tot 3 graden.